En ook Thijssen met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse Prima heeft een week van nationale rouw afgekondigd om de doden te herdenken die deze week vielen bij de Marikana-mijn. Bij de uit de hand gelopen demonstraties kwamen zeker 44 mensen om het leven. Een merendeel werd doodgeschoten door de politie. Vanaf vandaag hangen alle vlaggen in Zuid-Afrika een week halfstok. Donderdag zijn op verschillende plaatsen in het land herdenkingsdiensten. Volgens Zuma moet het land zich verenigen tegen geweld en is het belangrijk om de vrede te bewaren. Opnieuw is een smokkeltunnel ontdekt tussen Oekraïne en Slowakije. De Oekraïense autoriteiten vonden de ingang van de tunnel in een grensplaats onder een winkel voor kleding en huishoudelijke producten. De tunnel komt net over de EU-grens uit in Slowakije. De politie onderzoekt wat voor spullen door de tunnel zijn gesmokkeld en wat de rol van de winkeleigenaren daarbij is geweest. Vorige maand is een andere Oekraïense smokkeltunnel naar Slowakije ontdekt. Dat was een tunnel van 700 meter lang die zo professioneel was opgezet dat er zelfs een goederentrein in reed. Het is nog onduidelijk wat er met de tunnels gebeurt. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn de afgelopen dag vier mensen verdronken, onder wie twee kinderen, een meisje van één en een zesjarig jongetje. Het jongetje overleed in een ziekenhuis in Rotterdam, nadat hij eerder uit de Zevenhuizerplas was gered. Het meisje van één verdronk in Barneveld in een zwembadje van de buren. Twee volwassen mannen worden nog vermist, maar in beide gevallen gaat de politie ervan uit dat ze zijn verdronken. Een van de slachtoffers is een Poolse man, die in de Hoornse plas koeling zocht, terwijl hij niet kon zwemmen. En in de Maas bij het Gelderse Ammerzoden ging een 20-jarige man zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan een onweersbui voorkomen met kans op hagel en windstoten.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 Come to think about it, his name was, it was you. Damn. was afraid dorst, Niet de glimlach op je allerslechtste grap. Ze is geen hitrefrein dat van de stijgers springt. Niet de allerduurste wijn die zonder kater drinkt. Geen bloementuin in bloei, niet een uit duizend nachten.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 And the joy it brings makes me feel Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...